President Preval zegt dat er politieke en economische stabiliteit nodig is en dat democratische instellingen moeten worden versterkt. Gevreesd wordt dat de corruptie en het zwakke bestuur in Haiti ertoe leiden dat de hulp naar de aardbeving niet op de goede plaats komt. De president van het buurland, de Dominicaanse Republiek, denkt dat in de komende vijf jaar bijna 7 miljard euro nodig is om Haiti er bovenop te helpen. Maar zonder centraal gezag is alle hulp nutteloos, zegt de president. In Nederland is tot nu toe 6,5 miljoen euro binnengekomen op Giro 555. De regering verdubbelt alles wat er binnenkomt. Daardoor is de tussenstand nu 13 miljoen. Op de boven Merwede bij Woudrichem zijn een duwboot en een vrachtschip tegen elkaar gevaren. Het vrachtschip heeft water gemaakt en wordt leeggepompt. De bemanning is ongedeerd. Het schip heeft geen gevaarlijke stoffen aan boord. Eurostar trekt ongeveer 11 miljoen euro uit om de passagiers te compenseren... die in december het slachtoffer waren van de problemen met de hoge snelheidstreinen in de kanaaltunnel. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op de website. Directeur Brown biedt zijn excuses aan voor de overlast die de tienduizenden mensen trof. Door het winterse weer bleven vorige maand vijf hoge snelheidstreinen urenlang steken in de tunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Zo'n 2000 reizigers zaten 16 uur vast, zonder eten, drinken en elektriciteit. Een explosie in een ziekenhuis in Oekraïne heeft aan zeker zeven mensen het leven gekost. In het ziekenhuis in de stad Lugansk in het oosten van Oekraïne ontplofte zuurstofflessen. Vervolgens stortten enkele verdiepingen in. Enkele tientallen mensen waren in de buurt toen dat gebeurde.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 so many